Kasper Meijer met het NOS-journaal. De NS vraagt het kabinet om bepaalde kosten voorlopig niet of minder te hoeven betalen. Topman Roger van Bokstel zei in het tv-programma Op 1 dat hij verwacht dat de NS dit jaar een miljard euro aan inkomsten misloopt, terwijl de kosten doorlopen. Het gaat onder meer om de kosten voor het gebruik van het spoornet. Van Bokstel hoopt dat deze betalingen voorlopig kunnen worden uitgesteld. België heeft bekendgemaakt hoe de coronamaatregelen stapsgewijs versoepeld worden in het land. Vanaf 4 mei worden mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer... en op andere plaatsen waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Vanaf 11 mei mogen alle winkels weer open. Een paar dagen later eindigt de verplichting om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook mogen scholen voor sommige klassen dan weer open en kunnen Belgen weer naar de kapper. Vanaf 8 juni mogen restaurants weer open, maar indien nodig kunnen alle geplande versoepelingen worden teruggedraaid of uitgesteld. Het kabinet steunt luchtvaartmaatschappij KLM met een pakket ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. Minister van Financiën Hoekstra zei gisteravond dat Air France KLM van vitaal belang is voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De steun zal bestaan uit garantingen, wel zijn er voorwaarden aan verbonden. De Amerikaanse marine wil dat de ontslagen kapitein van een vliegdekschip zijn functie terugkrijgt. De man werd drie weken geleden ontslagen nadat hij opriep tot strengere maatregelen tegen corona. De kapitein wilde dat de complete bemanning van boord werd gehaald nadat het coronavirus op het schip was uitgebroken. De marineleiding in Washington was boos dat de kapitein zich richtte tot een aantal hoge officieren zonder zijn directe baas in te lichten.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 We just came to chill and have fun. And I guess that's what life's all about. <laughs> Let go. boy. La la la la boy. La la la la boy. La la la boy. La la la. fire, are you catching fire?